Freddy van met het NOS-journaal. Russische secretaris Steven blijkt dat de Russische politie vaak niet bereid is aangiftes op te nemen van geweld tegen homoseksuelen. Overheidspersoneel in Rusland is zeer intolerant ten aanzien van homo's, schrijft Teven, net als de bevolking. De NAVO is bezorgd over de Russische troepenconcentratie aan de grens met Oekraïne. Volgens het bondgenootschap staan er 20.000 militairen aan de grens. De NAVO noemt dat gevaarlijk. Het conflict kan erdoor escaleren. De Poolse premier Tusk zei dat door de ontwikkelingen van de laatste dagen... de kans op een Russische interventie in Oekraïne is toegenomen. Ook Duitsland is kritisch over de troepenopbouw. De oplopende politieke spanningen rond Oekraïne en Rusland leiden tot veel nervositeit op de internationale financiële markten. De aandelenbeurzen en de koerswinsten zakken terug naar niveaus van een paar maanden geleden. De zogenoemde angstmeter van de optiebeurs in Chicago is met meer dan 10% omhoog gegaan. Hij stond in vier maanden niet zo hoog. De Europese beurzen stonden rond de middag op een verlies van 1 tot 2% en ook op de beurs van Moskou zakken de koersen. Bij Callands Oog in Noord-Holland is een zwemmer verdronken, waarschijnlijk door de sterke stroming voor de kust. Deze zomer zijn al negen mensen om het leven gekomen door verdrinking. De reddingsbrigade sloeg daarover van de week alarm. Een letselschade-expert wil Defensie aansprakelijk stellen voor de ziekte van zeker 13 ex-werknemers van een NAVO-depot in Overijssel. Ze zouden in dat depot in Vriezenveen kanker hebben opgelopen door het werken met giftige camouflageverf. Volgens expert Ime Drost zijn er zoveel kankergevallen dat dat geen toeval kan zijn. Het weer, de bewolking neemt toe, op steeds meer plaatsen regent het, in Groningen tegen de avond pas.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 Ja, maar dat gelukt even goed wel, want die LP duurt geen uur. Nee, <laughs> maar misschien wel een eind op, dat wel. Ja, dat schiet een stuk op. <laughs> Eh, het gaat over de, het album The Days of Future Past. Ja, een uniek, eh, een uniek album eigenlijk. Want als je naar de Booty Blues had, daarvoor een paar kleine hitjes gehad. Eh, onder andere met Go Now en I Don't Want To Go Home Without You. Danny Lane tijdperk. Danny Lane tijdperk. En toen, toen was het eigenlijk de hele tijd niks meer. En toen kwamen ze ineens met dit album. En als je dan nagaat dat... Ja, ik weet niet of je het album kent, maar... Met een groot orkest erbij. Peter, eh, Peter Knight Orchestra. Ja, met, eh, met, met het London Festival Orkest zit er ook geloof ik bij. Weet ik het allemaal niet. In ieder geval een, een soort thema-album. En uh, er kwam eigenlijk één grote hit vanaf. En dat was natuurlijk Nights in White Zetten. Ja. maar geweldig dat, dat dat kon. Zo'n plaat. Want het is een, een, plaat die echt wel duur in de productie is geweest. Want er is maanden over gedaan. Ja. En ehm, nou ja, de Moody Blues sloegen een totaal andere weg in toen Justin Hayward als zanger erbij kwam en Danny Lane <laughs> ging vervangen. En eh, toen werd het ineens een, ja, hoe moet je dat noemen? Symphonic rockband. Ja. En eh, de, de platenmaatschappij, die had eigenlijk voorgesteld om iets op te nemen, een, een, een stuk op te nemen, gebaseerd op eh, Dvorak's uh, symfonie nummer 9. Ja. En zo zijn ze de studio ingegaan, met de werd de vermelding wel dat Decca zich verder nergens mee moest bemoeien. En toen de deuren eenmaal dicht waren, toen hebben ze dus gewoon gedaan wat ze zelf wilden. Ja, maar het, is ook niet, het staat ook niet op Decca, het staat op Deram. Hè? Het, ja, ja, ja, is een heel ander uh, platenlabel. Oorspronkelijke Moody waren wel op Decca, geloof ik. Ja, klopt. Maar Decca was zo'n zo maatschappij die wel meer uh, domme, eh, stommiteiten uithaalde. <laughs> want, uh, die hebben ook de Beatles laten lopen. Ja, precies. <laughs> Toen, toen het uit. Kleinigheidje. Kleinigheidje uit, toch maar goed, eh, het album Days of Future Past. Dat was een themaalbum. Er zat een klassiek orkest achter. Eh, er werd veelvuldig gebruik gemaakt van een nieuw instrument dat je toen had, de Mellotron. Dat was een, eh, een toetsinstrument met een heel ingewikkeld mechaniek. waar allemaal bandjes in liepen. Echt bandjes in liepen. Cassettebandjes, ja. Ja, ja nee, volgens mij nee, nog geen cassettebandjes. Die waren er volgens mij nog niet eens. Uh, ja, gewoon tapejes. Dus van die, van die spoelenbandjes liepen daarin rond. Ja. En daar waren de, de, er konden geloof ik vier of vijf geluiden uitkomen. Van die loops. Ja, ja, okay. ja dat, dat, zoiets was het. Ik weet niet precies wat de werking was. Dat zullen we even uitzoeken. Precies hoe dat ook weer werkte. Maar het werkte met bandjes. En op die bandjes waren dan echte instrumenten opgenomen. Koren, eh, fluit had je erop, gitaar was erop. En vooral natuurlijk ook strijkorkest. Dat, eh, die, die organisatie, er konden namelijk niet zoveel <laughs> geluiden op. Want, want ja, dat was een, kast met een, eh, ja, met een toetsenbordje eraan. En je kon, dan moest je er 50, 60 bandrecorders in bouwen. Dat, dat ging natuurlijk ook niet. <laughs> maar goed, we zullen de precisiewerken nog even opzoeken. Dat vertel ik u nog wel. En, maar we gaan nu gewoon integraal genieten van dit meesterwerk. Van dit, dit, deze totale cultuuromslag voor de band Moody Blues. Een geweldige plaat. En hoort natuurlijk, want we, we praten er niet doorheen. We gaan die hele eerste kant gewoon draaien. En daarna hoor je wel wat we gedraaid hebben. Ja, en dan gaan wij de kroeg in. Goed plan. <laughs> Ja, de 20 minuten, dus eh, <laughs> kunnen wij de kroeg in. Dames en heren, integraal gaan we voor u draaien. Voor alle liefhebbers. Days, of, Future, past. En hij begint heel zacht, dus denk niet dat er nou niks aan de hand is. Hij begint het, gewoon heel Hij doet het gewoon. Ja, begint heel zachtjes. Heel dramatisch. cold hearted orb that rules the night, removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. Pinprick holes in a colorless sky let insipid figures of light pass by the mighty light of 10,000 suns, challenges infinity and is soon gone. Nighttime to some, a brief interlude, to others, the fear of solitude. Brave Helios, wake up your steeds, bring the warmth the countryside needs. starts blowing. It's true, life flies faster than eyes could ever see. You're here today, no future fears. This day will last a thousand. dat was hem. Dat was kant 1. Dat was kant 1. Als jij nou zorgt voor kant 2, dan ga ik <laughs> even vertellen wat we hebben gehoord. Ja. Het, eh, was, eh, het eerste was The Day Begins. Met daarin onder andere Morning Glory. Het tweede gedeelte was Dawn. Met Dawn is a Feeling. Het derde stuk heette The Morning. En daarin was onder andere te horen Another Morning. En het laatste gedeelte was getiteld Lunch Break. Met daarin onder andere Peak Hour. En dan zijn we nu toe aan uh, kant 2. Ja, we hebben het nog eventjes over die Mellotron gehad natuurlijk. Dat is eh, prachtig instrument. Ik heb dat ook even opgezocht. En je kunt er ook op, eh, op Google gewoon afbeeldingen van vinden. Het was gewoon een enkele viers instrumentje. Eerst in een enkele, later in een dubbele uitvoering. En ehm, het, instrument is ontwikkeld in 1963 al. En eh, toen was het eigenlijk een instrumentje voor in de huiskamer. En het schijnt zoals dat prinses Margaret in de tijd, de zuster van de Engelse koningin, dat die zo'n ding thuis had staan. En eh, het werd natuurlijk eigenlijk pas echt ontdekt. En dan gaan we weer. Eh, toen de Beatles ermee gingen werken. De Beatles zijn natuurlijk voor, van een heleboel dingen de voorvechters, de voorlopers geweest. Ook van de Mellotron, want het, het kwam voor het eerst voor. in Strawberry Fields Forever, het intro. Daar werd hij voor het eerst gebruikt. Ja. En eh, tenminste, hij was er natuurlijk wel lang. Maar zij waren gewoon de eerste weer die met dat ding eh, voor een groot publiek gebruik maakte. Zodat iedereen ermee kennis ging maken. Ik ben toch wel erg nieuwsgierig wat Princess Margaret ermee gedaan heeft. Nou, gewoon op speelt. Ja, ik denk dat ze dat wel kon hoor. Oké. Okay. Wel, in die kring had je toch zeker altijd wel pianoles of zo, weet je wel. Dus mhm. eh, dat gebeurde dus wel. Ja, ze speelt ook in Downton Abbey, heb ik gezien. Ja. Dus, eh, maar het werd natuurlijk heel erg eh, groot geworden. Is het vooral door het gebruik van door bands als, als eh, Kim Crimson, King Crimson, moet ik natuurlijk zeggen. Genesis heeft er mee, veel mee gewerkt. En de Moody Blues waren eigenlijk de eerste zo'n beetje. En Graham Bond. Ja, en in Nederland werd het instrument natuurlijk populair. Vooral ook door Exception, die ermee werkte. Mhm. en Earth and Fire vooral, hè? Ja. Op al die prachtige hits. Zoals Song of the Marching Children en zo. Dus, mhm. nou ja. Dat is het. Eh, dat, dan weet u dat ook een beetje. We gaan verder met kant 2. Van het legendarische Moody Blues album.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 Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colours from our sight. Red is grey and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. Dat was hem dan. En dat was ook meteen het eh, laatste voor deze uitzending. Ja. We horen de tune alweer. Ja. Dus het is toch nog niet gelukt met wat we van plan waren eigenlijk. Jawel. Toch wel, ja. Nee, De, hele LP gedraaid. Maar ja. we wilden nog één trekje van een andere LP doen. Maar dat gaat niet door. Jawel. Toch wel? Ja. Sorry, neem me niet kwalijk. Daar komt ie. Eh, oké. Okay. Mm, nieuwsgierig. Haha. The Only Living Boy in New York. Simon Garfunkel. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.